Er wordt nu onderzocht of dat mogelijk is en hoeveel dat kost zei directeur infectieziekte Cortinho van het RIVM in het tv-programma Nova. Volgens hem wordt Q-koorts een steeds groter probleem in Nederland. Tot nu toe pakt de overheid de bacterie vooral aan met vaccinaties. Maar Coutinho vraagt zich af of dat voldoende is gezien de snelle verspreiding van de Q-koorts. De bacterie komt vrij bij miskramen van zieke geiten en schapen en verspreidt zich door de lucht. Dit jaar werden meer dan 2000 Nederlanders ziek door Q-koorts. Zeker vijf mensen overleden. Vicepremier Bos heeft al nagedacht over wat er zou moeten gebeuren als premier Balkenende vertrekt. De afgelopen tijd heeft hij advies ingewonnen over de kwestie. Bos benadrukt dat Balkenende officieel geen kandidaat is voor de functie van EU-president en dat hij liever wil dat de premier blijft. Balkenende zelf liet gisteren voor het eerst doorschemeren dat hij niet uitsluit dat hij president van Europa wordt. Nederland moet een aantal ministeries schrappen en de deelraden in de grote steden kunnen misschien ook wel verdwijnen. Dat zegt CDA-fractievoorzitter Van Geel later vandaag op het congres van zijn partij in Utrecht. Volgens Van Geel is het belangrijk dat de politiek bij bezuinigingen ook serieus naar zichzelf kijkt. De overheid moet het goede voorbeeld geven, vindt hij. In Brabant is een peuter met Mexicaanse griep gestorven. meisje van drie was voor zover bekend verder niet ziek. Uit onderzoek moet blijken of ze echt alleen door de griep is overleden. Vorige week overleed een meisje van 14 dat geen andere klachten had. In Nederland zijn nu 11 mensen met Mexicaanse griep overleden, van wie vijf deze week.